Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Suriname zorgt extreme regenval misschien voor een natuurramp, dat zegt het Surinaamse Rode Kruis. Dorpen in de regio Brokopondo zijn volledig overstroomd. Huizen staan soms tot aan het dak onder water. De overstromingen zijn het gevolg van het openen van de kleppen van de krachtcentrale daar. Dat deed de eigenaar omdat het stuwmeer anders overloopt door extreme regenval. In maart viel in Suriname vijf keer meer regen dan normaal. De Turkse zakenman Osman Kavala heeft levenslang gekregen in Turkije. Hij zit al jaren vast omdat hij iets te maken zou hebben met grote protesten tegen de Turkse regering. Correspondent Mitra Nazar. In de ogen van president Erdogan was dat een serieuze poging om de regering omver te werpen. Eh, dat is men in de jaren daarna ook een koepoging gaan noemen. En vandaar de zware straf. Mensenrechtenclubs en de EU hebben gezegd dat Kavala onterecht vastzit... en dat het proces alleen bedoeld is om van hem af te komen goed smeren met Koningsdag. Want voor het eerst dit jaar komt de zonkracht uit op 5. En dat is best sterk, zeggen onze weermensen. Je kunt binnen een kwartiertje al verbrand zijn. Zeker omdat veel mensen voor het eerst echt in de zon gaan zitten. Trouwen, dat kost een fortuin, maar niet voor Kiara en Joe. Dat koppel uit Californië kwam daar in het nieuws omdat ze een hele trouwerij, taart, feest, alles voor minder dan 500 dollar hadden geregeld. En dat is best knap, want een gemiddelde bruiloft in de VS kost gemiddeld 28.000 dollar. Bespaartip 1 zit hem al in de bruidsjurk. Die is gewoon online besteld. Deze verslaggever laat een stukje uit een vlog horen. Ordered online, it arrived at Kiera's door like an ordinary package. Look, do you like it? Dress is check. It's only $47. Ja, de locatie van de bruiloft was gewoon langs de weg op, in de berm ergens. En dat kostte 0 dollar, maar wel een million dollar view. Op het feestje betaalden vrienden hun eigen drankjes en de huwelijksreis kregen ze cadeau van haar moeder. Het weer nog. Een enkel buitje blijft mogelijk vanavond, vooral in het midden en zuiden. Morgen wolken, maar ook zon. Dan wordt het 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de A10 West richting Zaanstad staat nog file bij Amsterdam Sloterdijk 4 kilometer met 20 minuten vertraging.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 The sun is dying and my heart's still beating for the songs I'm picking. And the clock keeps ticking, the clock keeps ticking, tick tock ticking away. away I listen, gleam and glisten But something's missing Please take the pain away I'm crying but there's no denying Cause we don't get younger No bigger, stronger And our bones are sticking And the clock keeps ticking Keeps on ticking Tick-tock ticking away Keeps ticking, keeps van Newland. En achter Newland zit Alex Nieuwland. Ehm, en ik eh, verbaas me erover, net als de eerder genoemde collega Willem de Waard... dat deze man dus eh, gewoon eh, helemaal geen uitnodiging krijgt op een festival. Waanzin, want de muziek is er niet minder om. En bovendien, het, het is ook zo dat ik nu al gezien heb dat er ook wel een onderhoudende eh, optreden wordt eh, gegeven. Eigenlijk zit er heel veel dynamiek in. En dit is een van de nummers die hij nog niet zo lang geleden... ik denk eh, een maand of drie, vier terug, heeft uitgebracht. Beat de klok. Ehm, en over de tijd gesproken... Gelukkig zitten we wat ruimer in het jasje. En dat heeft te maken met de gast van vanavond. Dat is Jasper Schalks. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want eh, twee weken geleden, eh, of ja, twee of drie weken geleden had ik je aan de telefoon. Precies twee weken. Ja, ja. had ik eh, je aan de telefoon vanwege je nieuwe single Burying the Hatchet. Ik zeg het goed, hè? Ja, Burying the Hatchet. <laughs> ja, ja. en dat was weer eigenlijk waar we je het, het beste van kennen. Namelijk country Amerikanen. Maar dan zeg ik altijd het is toch, zit er een beetje zo'n West-Fries randje zit, er, eh, zit aan. Ja, ja, eh, ik, ik, weet nog niet zo goed wat je nou eigenlijk met een West-Fries randje bedoelt. Hoe je dat is toch een beetje eh, het, het, het, het, het, groene... de klei de klei. Ja, nou ja, goed. Je moet er een mooie draai aan geven om het een beetje ook te kunnen verkopen. Uh, <laughs> bedoel, dan moet Ja, zo is het ook. Ja, zo is het ook. Maar ik denk dat dat toch wel heel duidelijk de country en Amerikanen wel jou op het lijf eh, geschreven. Is het soms een tweede huid? Een tweede huid, ja. Dat vind ik wel eh, mooi gezegd. Ja, ik kan het meeste, meeste verhaaltjes in kwijt in die stijl. Ja. Ehm, eh, ja, de verhalen, waar, ga, waar, gaan ze eigenlijk over? Ja, over van alles en nog wat. Ja. ja. Soms gewoon liefdesliedjes en soms zijn het ja, verhalen die, die ik zelf verzon. Of, ja, ik heb ook een, een, een vrij nieuw liedje die moet nog uitkomen. Die, gaat, die gaat over een, een vrouw die in de Verenigde Staten ter dood veroordeeld is. En een verschrikkelijk levensverhaal heeft ja. gehad. En gewoon dat is het verhaal eigenlijk heel letterlijk in dat liedje omschreven. Ja. Dus het, het kunnen ook waar gebeurde verhalen zijn. Ja. Eh, en dat je dat eh, eh, ja, min of meer verwerkt in een, in een song... wat de mensen dan misschien tot nadenken zou moeten stemmen. Ja, ja precies. Het is een beetje vergelijkbaar met... Eh, nou ja, het is wel een hele grote <laughs> vergelijking natuurlijk. Ik ga mhm. me er nu al voor dat ik het ga zeggen. Maar eh, Hurricane van, van Bob Dylan is ook zo'n soort liedje geweest natuurlijk. Wat eigenlijk heel letterlijk het verhaal heeft verteld over, eh, over Rubin Carter, die, de bokser. Ja. en hoe hij niet een moord beging, maar daar wel onschuldig voor in de gevangenis zat. Ja. En dat was ook om, ja, om mensen te, te bewegen en na te laten denken, ja. inderdaad. Eh, dan zitten we gelijk al meteen eh, in het inhoudelijke gedeelte van het eh, gesprek. Maar ben jij dan ook iemand die wat dat betreft een beetje maatschappelijk betrokken is... en dat je dan ja, toch door middel van je songs ook dat laat blijken. dat er, ja, het hoeft niet meteen uh, een bezwerende vingertje op, uh, op te steken zijn. Maar het kan wel zoiets zijn dat mensen die het verhaal dan horen achter die song... zoals wat je net schetst... Mhm. Dat ze daar ook even bij nadenken. Ja, nou dat is wel de bedoeling. En ik heb, eh, ik heb vaak wel een mening over dingen, ja. ja. <laughs> en, eh, en soms eh, laat ik die even doorschemeren in, een liedje. Is dat ook is dat lastig om dat te doen? want ik, ja, we, we, leven in een maatschappij waar een meningscircus aan de orde van de dag is. Zeker, je hoeft alleen maar een talkshow over... Een talkshow, tok, tok, ja, tok, talkshow, ja. ja ik probeer uh, wel over het algemeen vaak pas een mening ergens over te hebben... op het moment dat ik hem ook goed kan onderbouwen. Hm. Ehm, dat, eh, dat is eh, denk ik al een verschilletje tussen heel veel mensen. Op, nou, ik zit op Twitter. Hm. Dat, is, eh, dat is soms rampzalig. Ehm, wat betreft het meningencircus daar. Ehm, maar ja, over, over heel veel dingen heb ik ook wel weer geen mening hoor. Hm. Eh, een beetje als eh, de Nederlander die, eh, als je bijvoorbeeld naar een actualiteitenprogramma is gegaan. Uh, één vandaag is altijd zo mooi daar met het opiniepanel. En gaan ze vragen stellen. Ja, de en dan, is het op een gegeven moment de, de, mensen die dan een mening hebben. En dan hebben ze ook nog een derde deel. Weet niet, heb geen mening. Ja, ja precies. Ja. Nou, van sommige mensen vind ik het inderdaad onbegrijpelijk als ik dat bekijk. Van waarom, waar haal je je mening vandaan? waar baseer je die in godsnaam op? En ja, Heel bijzonder is dat. Oké. <laughs> Eh, we gaan eh, straks eh, naar je luisteren. Maar zover is het nog niet helemaal. Eerst nog twee nummers. Een van die nummers die, ehm, die we laten horen was vorige week eigenlijk nieuw. Het was de dame die, eh, ja, um, kom ik toch weer uit, <laughs> die even de telefoon had uitstaan, Noah Lorin. Maar uiteindelijk is het allemaal nog eh, net eh, goed gekomen, vlak voor 9 uur, Hoe ze bellend de uitzending inkwam. samen met Josimar Gomez en haar nieuwe single heet Head On. Just tell me what it is, I can't deal with this. You're tumbling around the point. You got something to say, just tell me what it is. I am not the type to go out of my way of confrontation. No, I'm the girl who likes to face her issues head on. I'm straight up You can tell me what you want, I won't buck. I promise. Don't take me for hiding. Double meaning, I won't be misleading. No passive aggressing. Can you do the same thing too? Cause straight up. You know that. I know that you. I'll be honest even when I fuck up. I fuck up. You can tell me what you want, I won't but I will not but promise. I promise you that. Yeah. Oh. I promise this'll work if we work on communication, yeah. Might just take a while, but you know I have the patience, yeah. Uh-huh. Cause I am just a man that knows what he wants. I love it when you face all of those problems head on. Yeah. The confidence was it for me. With those heels, you look six feet. Foxy like the 70s, but honestly, you better me. That's all a brother want from this. Trying to match your confidence. If I don't have the guts for this, I put it in a song like this. I am not the type to go out of my way I'm straight up. straight up. You know that. I know that. I'll be honest even when I fuck up. We fuck up. You can tell me what you wanna nee, ik, ik, vergeet er nog één. Ik moet, er, <laughs> ik moet er nog één draaien. <laughs> ik, zit, ik zit helemaal te schrikken van... Noah Lorin was dat met Josie Gomez. Eh, ik, eh, ik, had twee nummers eh, gedraaid. En ik heb er nog maar één van die twee gedraaid. Dus nee, ik ga nog even eentje nog doen. En dat is van de man die morgen zijn EP gaat presenteren. dat doet hij in Bitterzoet. Maar vanavond mogen we al de nieuwe single van die EP laten horen. Clowns and Ghosts van Mella. Dark shivers fly over your head Dreams of a lonely girl that's lost at sea Just put your thoughts inside my hands And let go, cause I'll carry them Far away from home walk through the night to clear your head And put your heart inside a hollow tree The darkness fills you up instead So just fly on when the night is through And in the morning you'll be gone En dat was hem. Clowns and Ghosts van de EP When the Night is Full of Spice. En dat is ook eh, tegelijkertijd eh, datgene wat hij uh, eh, morgen gaat uitbrengen bij Bitterzoet. Um, ehm, ik, ik ga kijken of Jasper al klaar zit. Ik denk haast van wel. Ehm, de eerste twee nummers eh, gaat hij eh, zo dadelijk eh, spelen. Dat gaat hij zo dadelijk doen. En het eerste nummer wat hij, wat hij laat horen is Stand This Storm. En één korte vraag. Was dat de eerste of de tweede single? dat is de eerste single geweest, ja. Die heb ik ehm, in april vorig jaar alweer uitgebracht. bijna een jaar terug. Dat is, is alweer een jaar geleden. Ja, ja volgens mij op, wat is het vandaag? 21 april, toch? Ja. Ik heb hem op 22 april <laughs> vorig jaar oh, precies ja, een jaar geleden. Dus, ja, eigenlijk, eh, eigenlijk precies eh, een jaar na dato gaat hij hem nog een keer spelen... maar nu hier bij ons in de studio. went wrong I can see it in your eyes That look was there too long Did someone ever treat you bad Hurt you in some way with something I did say. Cry, baby, cry. Rest your head in my arms. I'll die, baby, die to keep you safe and warm. And lie, baby, lie. That we'll stand can't read your signs Sometimes I am standing right on the borderline Cry baby cry Rest your head in my arms I'll die baby die To keep you safe still stand de eerste. En het tweede nummer wat hij laat horen is van, ja, van niet zo lang geleden. Want dat was een eh, week of twee, drie eh, geleden toen hij eh, de single uitbracht. Maar dat gaat hij dus nu laten horen. Ehm, veel over gezegd, veel over gesproken. Wil je het weten, dan kan ik ook even verwijzen naar het verhaal bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want dat, daar is hij als update meegenomen in de rubriek Nieuwe Muziek. Eh, en dit zeggende zeg ik ook omdat, hij, eh, omdat Jasper zich dan klaar kan maken voor die single Burying the Hatchet. Maar dan hier in deze studio-uitvoering zoals we hem eh, nu gaan horen. much babe. I hope you understand. After all the fights we've had, I let go of your hand. There have been too many things that stick into my throat. I carry all these memories, babe. It's a way too heavy load moment you try to take my hand, I sighed. The moment you stepped into the bus, I cried. And when I said to myself, I don't love her anymore, I lied. on one fine sunny day. Her head will be buried when there's nothing more to say. No more lies to speak and no more promises to break. And every tear's been faint by then, and every cry's been fake you try to take my hand, I sighed. The moment you stepped into the bus, I cried. And when I said to myself, I don't love her anymore, I lied. And when I said myself I don't love her anymore I lied dat was hem uh, voor uh, dit moment uh, Jasper Schalks. Straks in het tweede uur nog een keer twee nummers eh, die hij gaat eh, spelen. Dus dat ehm, is voor eh, latere zorg. Maar we gaan eerst nog even nou ja, zorg. Het is altijd nog eventjes om iets naar uit te kijken. Ik doe ik altijd denken aan die weermannen die dan op een gegeven moment zeggen... ja, het lage drukgebied heeft ervoor... dat is dankzij... nee, dat is de oorzaak dat wij het slechte weer hebben. Dus ik moet het altijd even netjes uitleggen. Nee, we gaan eh, straks, eh, eh, kijken we naar uit om de volgende twee nummers. En dat is dus niet voor latere zorg. Nee, dat is iets om naar uit te kijken. Kijk, dat is het verschil. Hoe je het weerpraatje inkleedt. <laughs> om maar even de vergelijking te maken. Ehm, Mindel Smit, die ga je volgende week in, telefonisch in de uitzending horen. Dan onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want het is eh, de laatste donderdag. En dan kijken we wat eh, eh, Noord-Holland allemaal weer heeft opgeleverd. Nou, ik zou maar zeggen, kijk maar eens even een beetje op die site. Want dan zie je ongeveer al wat er al aan stortvloed van materiaal is geleverd. Dus dat komt wel goed. Um, een van de, de singles die Mindel heeft uitgebracht, eigenlijk haar eerste, is deze. En daar heeft ze nog behoorlijk wat publiciteit mee gehaald in de plaatselijke en regionale kranten nummer dat heet Te Ver. was hoe ik het ervaarde. Er voor elkaar zijn, zo nu en dan. Wij die elkaar bedaren was jij er ook voor mij. Gedeelde emoties en erkenning van pijn. Een hoopje vertrouwen ging zo voorbij. Vrienden bleek voor jou iets anders. graag weer. elkaar. Mindel Smit met Te Ver. En eh, deze Toon van Mil, die heb ik ook eh, al eerder in de uitzending gehad. Met Mama, vergeef mij. Het is, eh, even kijken, vijf over half negen bijna. Dus een beetje opschieten. want zo dadelijk dan heb ik Rens de Vos van Noise in de uitzending. En dat gaat over de EP Still Nothing. De tweede EP van Noise. Bovendien de heren en ehm, de, dames die in Noise zitten... hebben ook een Rob Akda woord dus dat eh, is misschien wel leuk om daar ook het even over eh, te hebben. Flora Sophie, die hadden we vorige week als nieuwe single. En dit is Skin Shout. Het album dat komt dit najaar. nog eh, van alles en nog wat eh, voorbij eh, zetten in, in dit gedeelte van de Alternative FM. Is het, het, ja, het, het luisterbare en het verhalende van country en Nederlandstalige muziek. Of beter gezegd country-Amerikanen, dat moet ik zeggen. dan kom je ook uit bij dit soort dingetjes. en dat is weer gewoon alternative rock, punk rock, hoe je het maar noemen wilt van Noise. En eh, ik heb ook eh, meteen eh, de, de meest recente single gedraaid, Most of All. Ehm, en aan de telefoon Rens de Vos van Noise. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is een beetje een tijdje terug. Want uh, Noise heeft ook meegedaan aan de Rob Akda wordt En ik meen dat ik je toen ook nog eens een keer geïnterviewd heb. Dus volgens mij staat het mij wel bij dat ik dat gedaan heb. Volgens mij ook inderdaad. Ja, ja, want eh, eh, ik denk eh, jaargang, help mij even, 2015, 16 of 16, 17 die kant uit? Nee, 19. 19, 18, 19 dan moet het eh, geweest zijn. Ah. 18, ah, 19, ja. Ja, ja, ja. Dus jullie, hadden nog wel de mazzel van een finale. Die, eh, dat hebben die mensen van 1920 niet, eh, niet gehad, hoor. Dus... nee, wij hadden ook geen finale. Ah, hadden jullie ook geen finale? Nee, oh. nee, nee. Oh, dus dan is het de, de, de welbekende 1920 geweest waar jullie in zaten. Dus... Dat zou heel goed kunnen dan hoor. Ja, ja, ja, dan, dan, hebben jullie hetzelfde verhaal als uh, Three Point Landing. Dat hebben jullie wel meegemaakt. Eh, goed, maar ehm, bij jullie is het eh, toch eh, redelijk snel gegaan. Want de oh, muziekplatformen, en dan noem ik even een Indie XL... die weten jullie wel te vinden, heb ik het idee. Ja, daar hebben we ook een beetje geluk mee. Ja. Indie XL is inderdaad wel heel snel. En uh, je kan gewoon je nummertjes eh, toevoegen op de website. En dat hebben wij ook gedaan. Dat leek ons wel een goed plan. En wij hadden het geluk dat we in een lijst gegooid werden. En zo werden we een beetje opgepakt. Ja, ja want uh, dat, ik zou, ja, er, er zit een, een, een, een aantal lieden die ik eh, via, dit, eh, via de socials ken... Eh, die dan op een gegeven moment daar het, nodige werk van maken. Maar goed, ehm, nou had ik iets geplaatst. Ehm, dan weer even in mijn rol als redacteur voor 3 voor 12 Noord-Holland. En ik had in eerste instantie gedacht Amsterdamse bent, Maar dat zijn jullie niet, hè, toch? nou, we hebben... Nou, we hebben Indie XL die heeft ons laatst genoemd uit Almere. Almere? Dat was, gewoon een typfout, denk ik. <laughs> <laughs> ja. ja. Ehm, en eh, Amsterdam hebben we gehoord en Haarlem nou. ja, ja, dat ben ik, Haarlem. Hè? Dus ehm, wat is het nu? Eh, eh, want, nou, we, hadden het hier nog over met de band. En we zijn eigenlijk een beetje van mening dat we het gewoon niet moeten zeggen. Dat mensen nu <laughs> gewoon zelf wat mogen invullen. Ah, oké, oké. Dus nou, dan noemen we gewoon jullie een Noord-Hollandse band. Punt. We zijn een Noord-Hollandse band inderdaad, ja. <laughs> nee, ja. wij... Ehm, de, hoe het een beetje begonnen is, is tussen eh, Elise, Victor en ik. Elise is de bassist, Victor de gitarist eh, en ik drumde toen in die tijd. En we komen allemaal uit Aalsmeer en ah. dus het ligt allemaal tegen elkaar aan. Ah, dat is uh, eh, meer, zelfs. Ah, ah. Ja, Een beetje eigenlijk buiten de meer, Aalsmeer. ja, nou goed. Eh, ik eh, meen dat daar een eh, groepje als Teddy's Hit, die komt daar vandaan. Dus <laughs> ja. Ja, dat, weet ik, dat weet ik dan weer wel. Ja, nou, dat, ah. jij weet echt te vinden. Ja, ja, goed, als je op een gegeven moment dit soort dingen doet... dan weet je ongeveer wel waar ze vandaan komen. Dus, dus ja, ja, ja het is een beetje, dat is een beetje fuzzy rock. Maar jullie zijn even net, net een tandje zwaarder, vind ik, in dat opzicht. Dus... Maar de, zanger van Total Exclusion komt, komt hier ook vandaan. Dus die, die, die repeteert ook in Halsmeer. Ja, ja, ja. Ehm, even over jullie, want eh, eh, Nothing was de eerste EP. Dus jullie dachten, eh, nou dan noemen we de tweede maar Still Nothing. We moeten een beetje cynisch blijven. <laughs> ja? Nee, maar hoe zit dat? is dat ook een beetje jullie kijk op de maatschappij in dat, in dat opzicht? Nou, ik, nee, onze muziek is niet echt met politiek te vergelijken of daar wil ik niet echt hm. aan vastzitten. Hm. Ik, ik, persoonlijk gaan de teksten meer over persoonlijkheden en dingen die je ziet in het dagelijkse leven die je een beetje irriteren of eh, wil aanspreken. En eh, Nothing was ja, de eerste EP, omdat ik dat gewoon... Ik, ik, koos ervoor omdat ik het een mooi woord vond, wat ook veel terugkwam in onze teksten. Mhm. En de tweede EP heet Still Nothing en het, is, het, heeft wel een bepaalde rust eigenlijk, vind ik. Ja, ja, ja. En het, het, sloot wel aan. Oké, okay, eh, dus, dus het is een logische gevolg van deel 1 is dit deel 2. Ja, en als we ooit een album gaan maken is het misschien wel something. Ja, <laughs> ja. dat zou zomaar kunnen. Maar even inhoudelijk. Ehm, ja, eh, is dat ook een beetje bewust ook de muziekstijl eh, die jullie daar ook eh, bij, bij hebben gebracht? Of niet? Of is dat weer een heel andere reden waarom jullie die, juist deze muziek maken? Eh, nou, we, we, omschrijven onszelf een beetje als postpunk. En we, mhm. we, proberen heel veel invloeden te halen uit de, de, Britse postpunk scene die nu echt wel gaande is. Mhm. En dat heeft ons ook wel geïnspireerd. Ik denk dat we in 2018, toen zong ik en speelde ik nog gitaar. En toen op een gegeven moment, Victor, onze gitarist, die, eh, die schreef een, riffje en ik kon er niks mee. En toen gooide ik mijn gitaar aan de kant. En toen was het wel duidelijk dat het gewoon nu werd het postpunt. nu gingen we deze kant op. En sindsdien is, voelt het gewoon heel natuurlijk om deze eh, ja, vuige, maar ook wel dissonante eh, eh, muziek te maken. Ja, vuig is het zeker. Zoals mijn waarde vriend PP Fischer van de, de Rob Akda wordt dat ook echt zegt. Er zit wel iets <laughs> vuigs in, in, de, in dat opzicht. Ehm, ehm, nou ja, goed, die, die Still Nothing die is deze week gelanceerd. Um, heb je, ja. ja ehm, eh, zaten er al mensen met smart op, eh, op deze EP te wachten van jullie? Nou, dat hoop ik wel. Ja. Maar ik, ik, ik denk alleen dat eh, de, single die was misschien even wat beter gevallen. Ik denk dat het misschien qua onze promotie of zoiets, maar hij staat er pas sinds gisteren op. Dus ik denk dat, ook een beetje, dat we gewoon een beetje geduld moeten hebben en dat het vanzelf wel weer gehoord gaat worden. Ja. hoe zit het nu de pandemie voorbij is? met eh, optredens. Ehm, gaat het, eh, eh, zien jullie daar ook ja, mogelijkheden toe? Nou, absoluut. We hebben er al een paar gehad. Ja. Vertel. we hebben nou afgelopen week, hebben we, stonden we vorige week donderdag stonden we in Skatepark Noord. En toen zaterdag stonden we in het Slachthuis in Haarlem. Ja, dat is in de buurt, ja. En dat was echt weer ouderwets eerlijk. Ja. Eh, ja, dat is top. Ja, merk, merk je eh, juist, ja, Slachthuis, dat is zo'n uh, zo'n broedplaats waar allerlei creatievelingen bij elkaar komen, ook op muzikaal gebied. Maar is, komt het daar echt tot z'n recht, tot wat, wat, wat jullie doen? Eh, dat denk ik eigenlijk wel een beetje. Het, is, het heeft ook gewoon met, eh, de, de, denk ik, toch wel de leeftijd te maken. Er zijn er heel veel eh, nou ja, mensen van onze leeftijd. En die zijn ook allemaal in de muziek. Dus het is ook gewoon, je, je inspireert daar een beetje elkaar. Ja, en ja, elkaar helpen en een beetje uh, elkaar wat, wat ervaring uitwisselen. Zoiets dus. Nou ja, absoluut. Ja. Zeker. Ehm, maar goed, dat, dat, dat is zeggende is dat natuurlijk, ja, er zit er misschien nog meer aan te komen de komende tijd. Nou, we zijn druk bezig met showtjes binnenhalen. Ja. En we, ja, nou ja, wij weten niet zo goed wat we kunnen doen om dat sneller te laten gaan. Maar ja, als we de kans krijgen om te spelen, dan gaan we spelen. Ja. En voor de rest proberen we nu die, eh, die klote pandemie voorbij is, gewoon weer een beetje de, de social media ook weer in de gaten te houden. We hebben een tijdje moeite gehad met repeteren, omdat het moeilijk was met wat mochten we. Of, eh, nou ja, ons leven ging ook door, dus we hadden allemaal verschillende roosters. Ja. We hebben nu weer een vaste dag om te repeteren, dus we hopen wel weer... Eh, volle bak aan het werk te gaan. Ja, ja want dat, eh, laatste, eh, de, de regelmaat eh, was natuurlijk ver te zoeken met die pandemie. Dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel. Dan ben je op een gegeven moment ook helemaal gek van, denk ik. Ja, het was echt te horen hoor. Je, kon echt helemaal niks. Je, kon elkaar ook niet echt kwalijk nemen. Soms was het zelfs een beetje zagrijnig op elkaar. Ja. Maar ja, je doet maar voorzichtig en nou ja, blij dat het voorbij is. Goed. Ehm, nou ja, we hebben die, eh, eh, een van eh, de oudere singles nog. die staat op Nothing, volgens mij. Die Torn, Torn Pictures. Ja. van, van, welk jaar was die ook alweer? 2020 komt die EP. 2020. Goed, dit is Noise met Torn Pictures. met Torn Pictures. Ja, dan eh, is het eh, aan mij de schone taak om eh, ook straks aan te kondigen... dat we dus nog een uurtje hebben. En in dat uur dan gaan we in ieder geval praten met Martin Erich van The Sign of Leo. Die had toch een aardige agenda als het ging om telefonische interviews. gisteren was hij al te horen bij eh, de collega's eh, van eh, Seaport. dat is een omroep hier boven ons, bij Velsen. Op de kaart dan wel te verstaan. Want in, dit, in dit pand zit de technische ruimte, maar ik heb het over de kaart. de topografische kaart. want Seaport die hadden een beetje het verhaal van de Sign of Leo ja, opgepikt. En straks gaan wij natuurlijk ook eh, praten over dat album... wat eh, The Sign of Leo heeft uitgebracht. Eh, en dat album dat heet Blow Up. En uiteraard gaan we natuurlijk straks ook nog luisteren naar Jasper Schalks. Want er zijn nog twee nummers die we van hem gaan horen. En we gaan hem uiteraard ook nog eventjes wat vragen. Ehm, in het volgende uur onder andere LFRQX... Dan moet ik even ook alweer na gaan kijken van waar dat voor staat. En dan hebben we eh, ja, nog meer eh, dingetjes. Eh, blijf luisteren. En dit is de laatste voor het nieuws van 9 uur. En dat is Lasset. Die nog een aardig dingetje kan doen in het patronaat. Maar dat vertelt ze de volgende keer wel. Wait and see. Can't inhale the it's out of my reach. I'm in the space between when no one can hear me or find me possibly. Want to punch a hole through the walls, cut right through the ceiling, push my elbows out, will start reaching for the stars. I need to wait for them to align. Want to punch a hole through the walls, cut right through the ceiling, push my elbows out, will start the stars, don't wanna wait for them to align. so I blew out the windows. God, why can't I just relax?